your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. Jarno van der Wielen. 9 minuten over 12. Welkom bij het leukste uurtje van de vrijdag. En waarschijnlijk ook het duurste uurtje van de vrijdag. Want ik weet niet, heb je al iets aan eh, Black Friday gedaan, Davy? Nee, nog niks. Nee, nee, nee. nee. Ik ben gewoon lekker aan het werken nog. Oh, lekker. Of wel nog. Er zijn nog wel dingen die je gaat kopen vandaag? Ja, ik was het niet echt van plan, weet je. Ik, eh, die weg van Black Friday, <laughs> ik vertrouw het niet zo in, in die zin. Nee, dat begrijp ik ook wel, dat begrijp ik ook wel. Nou, laten we dan wel een Black Friday editie doen van deze Mix Marathon Request. Het lijkt mij dus leuk om iets aan te vragen met een donker thema, met het woord black erin. Want ja, het is natuurlijk op Slam hier ook Black Friday, dus heb je wat voor me? hey, dat kan er maar eentje zijn, hè?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 Welke donkere tune die lekker is om op te beuken... moeten we draaien sturen door via de app van Slam. En als het eh, in de titel en artiest het woord Black heeft... dan heb je helemaal bonuspunten te bakken. lips don't quit. Big lips and the flow so lit. Up, down, rock don't drop her. I'm the showstopper. Be the dance floor instigator, shaking what your mama gave you. Be the dance floor instigator, shaking what your mama gave you. Shaking what your, all shaking what your, all shaking what your, all shaking what your. Up, down, rock don't drop her. I'm the showstopper. She fit and the hips don't quit. what your mama gave you. Be the dance floor instigator, shaking what your mama gave you. Be the dance floor instigator, shaking what your mama gave you. Be the dance floor instigator, shaking what your mama gave you. She fit in the hips don't quit, big lips and the flow so lit. Up. Uh, dropper. I'm the showstopper. Welkom bij het leukste uurtje van de vrijdag. Mix Marathon Request. We doen de Black Friday editie. Dus hoe meer dat we kunnen doen met het thema Black Friday, hoe beter. Maar betekent niet dat eh, gewoon goede platen met eh, niks van Black Friday in de titel ook niet mogen. Ik ga naar Joyce, die heeft even wat stimulatie nodig, want jij bent aan het studeren. Ja, dat klopt. Je hebt zo meteen een toets. Ja, klopt. Ja. Een beetje eh, in, in de zorg. Ehm, nou, bijvoorbeeld, ik ga je een beetje over horen. Hoe zet ik een insulinespuit? Hoe je die zet? Nou, gewoon in de huidplooi. In de been of in de buik of in de arm. Kan allemaal. Oké. En dan? Ben ik dan al klaar? Nee, dan ben je nog niet klaar. Want eh, eerst gaan we natuurlijk wel eventjes eh, bloedsuiker meten. Ja. En als je dat gedaan hebt, aan de hand daarvan spuit je de insuline, de hoeveelheid die je moet geven. En dat moet je dan opdraaien. En dan doe je de naald in de buik of in de arm of in de been. En dan spuit je de spuit leeg en dan ben je klaar. Nou, dat staat precies op mijn A4'tje. Dus uh, je hebt bij mij al 10 punten gescoord. Oh, geweldig. Hartstikke goed. Hey, en eh, je bent de laatste loodje aan het leggen. Met welke track gaat het leren net even wat beter? Van uh, die van Zurp. Gaan we die erin gooien. Joyce, heel veel succes zometeen. Hé, hey, dankjewel. Hè. hoi. hoi. hoi. anegwa modhiakora gwo mwaki tati ndigakuhikie anyona musie ndiakura kara na kera kara wendaokaga van de Slam Mix Marathon Request. Dit uurtje vullen wij samen de playlist en de USB-stick van Hielke Boersma. Achter de Wheels of Steel. En welke track wil je graag horen? Ik ga naar Daniel. Daniel, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Heb jij, eh, ben jij al gepaaid voor een beetje Black Friday deals? Of eh, heb je het nog eh, netjes gehouden op de bankrekening? ik heb het netjes gehouden. Ik heb het netjes gehouden. Hartstikke goed, hartstikke goed. Nou, je bent wel zeker een dikke aanvulling eh, op de playlisten eh, van Slam. Want jij hebt zo'n track aangevraagd, die hoor je bijna nooit meer op deze zender. En dat is een shame. Dat is een shame. Klaar. Zeker, klassiekertje. Een klassiekertje. Jij dacht uh, Black, Friday, we moeten wat met dat black thema. Welke mogen wij erin mixen? black and Gold van Sam Sparrow. Oh, gaan we doen. Daniel, dankjewel. They so fight it up, oh, boy. swam out of the ocean and grew legs and they started walking. And the apes climbed down from the trees and grew tall and they started talking. And the stars fell out of the sky. And my tears rolled into the ocean. And now I'm looking for a reason why. You even set my world into motion. Put your trust in me, don't even lie for me. I warned you, honey. Whatever you do, don't fall for me. Don't put your trust in me, don't even lie for me. bad man sing. Step in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Them man came on a galavan thing. See, step in, on a bad man thing. Step in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Them man came on a galavan thing. See, step in, on a Done all of them, man, all of them. Fuck all of them, I don't trust none of them. Smoking for them, they bad minded. Everybody run when Now they wanna do what's Simon said. Now they wanna do what's Simon said. Anybody gotta play if they want violate. Hard hustle, man, push weight, no muscle. How I a change. you don't know about dollar. You don't like me, come fuck up. When they air man, we scurp on the motto. Graveyard shifts, distributing the pack. So, M man, came on a galavan King stepped in on a bad man thing. Stepped in the place, everything is shining. Look how I hit them with the lightning. Friday Baby. En die vier natuurlijk met de Slam Mix Marathon. Het leukste uurtje van die vrijdag tijdens de lunchpauze. Jij bepaalt de playlist. We vullen samen die USB-stick van de DJ. En dat doen we met lekkere verzoekjes. Het is ook de Black Friday editie op de radio. Dat betekent als het een donker randje heeft... iets met het thema Black, Black Friday... geef het door via de app van Slam. Met zometeen wellicht nog de Dark Raver. En eerst nieuwe muziek. Dit is de nieuwste Lemmer, aangevraagd door Rie en Lieke. En Time to Move. internet. hebben op Black Friday. Dark Raver. Komt-ie dan, hè? Als laatste voor Mix Marathon Request. Met straks nog in de DJ Boot. Rehab komt eraan. De hele line-up check je via slam.nl. En laat je nog één keer horen voor Hielke Boersma. Dan is het nog even tijd om de populairste track voor komende week bekend te maken. De Grand Slam. Eigenlijk een track waarbij nu al heel veel gezeik omheen is geweest. Het is al eerder uitgebracht door het eh, UK-duo, producers-duo uit Engeland, Haven. Die hebben een AI-track uitgebracht. Iedereen was boos. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon AI daar buiten laten. Kijk, als jij een proefwerk wil halen, je hebt niet geleerd. Hartstikke handig. Maar muziek maak je gewoon met mensen. Dus de eerste versie met die AI-zangeres... die werd helemaal compleet afgemaakt op het internet... totdat ene Caitlin omhoog kwam. Die had een cover gemaakt op TikTok van dit nummer... En die Caitlin had goud in handen, want nu staat ze gewoon officieel op de originele track die opnieuw is uitgebracht door Haven samen met Caitlin Aragon. Dit is Run.